Jelle Seubring met het NOS Journaal. De luchthaven van Hamburg is ontruimd vanwege een gewapende man... die met zijn auto het terrein op is gereden. De man brak door een hek en is het platform van de luchthaven opgereden. Hij zou al twee keer in de lucht hebben geschoten... en meerdere brandende flessen uit de auto hebben gegooid. In de auto zit volgens de politie ook een kind van vier... vermoedelijk van de dader zelf. Volgens de politie gaat het mogelijk om een ruzie over de voogdij... Alle vluchten van de luchthaven van de Noord-Duitse stad zijn voorlopig geschrapt. En vluchten naar Hamburg moesten uitwijken naar andere luchthavens. In Washington zijn duizenden mensen de straat op gegaan om steun te betuigen aan de Palestijnen. Ook andere Amerikaanse steden, zoals New York, Seattle en San Francisco, staan vandaag protesten gepland. De demonstranten roepen op tot een staakt het vuur in Gaza. De VS is de belangrijkste bondgenoot van Israël. Maar nu Israël de aanvallen op de Gazastrook opvoert... neemt de steun voor de Palestijnen verder toe. Het Rijksmuseum, Van Gogh Museum en Stedelijk Museum in Amsterdam... zijn beklad met verf. Meerdere pilaren, ramen en de straat zijn rood gekleurd door de verf. Volgens de stadszender AT5 zijn ook een aantal omstanders door de verf geraakt. De politie heeft twee verdachten aangehouden... Het is niet duidelijk wat de aanleiding is voor de bekladdingen. Vanwege de museumnacht zijn veel musea in Amsterdam nog laat geopend. Het Rijksmuseum laat vanwege de opruimwerkzaamheden geen nieuwe bezoekers meer toe. Kickbokser Rico Verhoeven mag zich kampioen blijven noemen van de zwaargewichten in de Glory-competitie. In de Gelredome in Arnhem won hij afgelopen avond van de Nigeriaans-Nederlandse Tariq Osaro. Glory is de grootste kickboxverbond ter wereld. Voor OV is al sinds 2014 onafgebroken wereldkampioen. Het weer, het is zo'n 9 graden. Vannacht veel regen en in het westen kans op onweer. Komende dag opnieuw regen, maar soms wel wat ruimte voor de zon.